Gert Kluk met het NOS-journaal. Op een grote conferentie van de VN is een akkoord bereikt over bescherming van de oceanen. Het akkoord moet vervuiling en overbevissing van de oceanen en andere internationale wateren tegengaan. Nu is iets meer dan 1% van de zeeën beschermd. Dat moet over 7 jaar 30% zijn. Het akkoord volgt op jaren van gesprekken en mislukte VN-toppen. Uiteindelijk zijn 180 landen het nu eens geworden. Deskundigen spreken van een belangrijke stap. China mikt dit jaar op voorzichtig economisch herstel... na drie jaar van strenge coronamaatregelen en een terugslag voor de economie. Er wordt gemikt op een groei van 5 Dat is het laagste streefcijfer sinds de jaren 70. Op het Volkscongres is verder bekendgemaakt dat de uitgaven voor defensie met 7 omhoog gaan. Premier Li sprak in dat verband over stevige stormen en woelige wateren op het wereldtoneel. Daarmee lijken onder meer te verwijzen naar de oorlog in Oekraïne en de moeizame relatie met het Westen. Iran staat weer meer inspecties toe van zijn nucleaire programma. Het Internationaal Atoomenergieagentschap zegt dat er binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran gaat. Al jaren bestaat de vrees dat Iran in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Er gelden zeer strenge sancties tegen het land. Er zijn geen aanwijzingen dat die sancties worden verlicht. amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KVB-beker thuis tegen PSV. Feyenoord speelt thuis tegen Ajax. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. Spakenburg is de derde amateurclub ooit die de halve finale in het bekertoernooi haalt. Het weer bewolkt en enkele buien. Lokaal met wat natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of 6. Morgen weinig verandering, ook dan een middagtemperatuur van ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Chub Chub rock. on the watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah Cause girls is players too. Uh, yeah, yeah. Cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too just getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Uh, came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh, yeah. about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up. If you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, and it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. Het ritme van Zandvoort. van Zandvoort, op 106.9 CFFM Jason new love Baby I've been tripping, oh I've been tripping about you daily I've been out of my mind looking all kind of crazy Oh, hope you know I, hope you know I'm not greedy Going out of my mind, looking all kind of crazy.